Straks van 2 tot 4 kun je luisteren naar Rogier van Diesveld met zijn programma Donderslag. Van 4 tot 6 hoor je het middagprogramma Afternoons. Van 6 tot 8 is Rasta Barry weer te horen met zijn programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greeuw. Van 10 tot middernacht is GW Stijl in studio het koepoortje met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 Daarvoor onder donderdag. Dit is Radio 501. van Radio 501. Daverende donderdag. In dit openingsuur van de Radio 501 Daverende donderdag van 5 januari 2012 maak ik de donderdisc van vandaag bekend. Tot middernacht is de donderdisc Gold on the Ceiling van de Black Keys van de nieuwste cd El Camino. since they told her about it. The darkness her body possessed, and the scars are still there in the mirror. Every day that she gets herself dressed. Though the pain is miles and miles behind her, and the fear is now a docile beast. If you ask her why she is still running, she'll tell you it makes her complete. I run for home. It's a blur since they told me about it. How the darkness had taken its toll. And they cut into my skin, and they cut into my body, but they will never get. And if you ask me why I am still running, I'll tell you I run for. the darkness knocks on your door. Remember her, remember me. We will be running as we have before, running for answers, running Friesland. Dit is Radio 501. Radio 501. Is Radio 501. my coffee goes cold. Look over there. there at myself, I look real smooth. Look over there, Where? there. Here comes Jeannie with her new boyfriend. They say the looks don't count for much, so there goes your proof. Is she really going out with him? Is she really gonna take? black curtains near the station. Black roof country, no gold payments, tired stars. aanstaande donderdag op Radio 501. Voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld, je luistert naar Radio 501 met de Radio 501 onder Donderdag van smiddags 1 tot middernacht. Dit is het openingsuur van de Radio 501 onder Donderdag en dat duurt tot 2 uur. Van 2 tot 4 schakelen we over naar Studio 11 en hoor jij het programma Donderslag met Rogier van Diesveld. Van 4 tot 6 kun je luisteren naar 2 uur afternoons, poordenvol gezellige muziek. Van 6 tot 8 komen de reggae-liefhebbers aan bod en kunnen jullie luisteren naar Rastabari met het programma Dreadlock.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 All this was about wedding bands. Let's be pleased with holding hands. was made wanna live yours with me 501, your number one station. Your number one station. lights and bang that blood. that four letter word, the original peacemaker that's universal and strong. And with it, you can never go wrong, cause now you know the next time around. Cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love. Buffalo like your favorite song. Playing on the radio, stand for love like you haven't stood for anything in life before. In the name of love, let's sing this song, do it all in the name of love. Ooh. All the fame and all the riches will one day fade away, and while that everlasting world song playing on the radio.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 Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Ik ben Martijn. Dankzij tegenkracht kon ik twee maanden na mijn chemo de Mont toe beklimmen. Die begeleiding gun ik iedereen. Steeds meer mensen in Nederland krijgen de diagnose kanker. Dat kan tegenkracht niet helpen. Wel kunnen we mensen met kanker helpen sporten, met een sportplan op maat. Daarom is het tijd dat zorgverzekeraars de methode Tegenkracht gaan vergoeden. Kijk op tegenkracht.nl. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GW Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501.